Het voorstel is al aangenomen door de Senaat. Er wordt nog wel gesproken over een paar aanpassingen en die aanpassingswet moet vannacht ook door het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen en zal dan volgende week naar de Senaat gaan. Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn twee dure sieraden gestolen. Dat gebeurde in het laatste uur van de beurs. Het zijn een platina-ring met diamanten en een diamanten hanger. Ze waren 860.000 euro waard. De sieraden zijn eigendom van een juwelenhandel uit Londen. Hoe de sieraden zijn gestolen is niet duidelijk. Tienduizenden mensen hebben in Washington gedemonstreerd voor het legaliseren van illegale. Er zijn al jaren plannen om de immigratiewetten te wijzigen en de demonstranten willen dat president Obama er vaart achter zet. In Amerika leven meer dan 11 miljoen illegalen. Obama sprak de demonstranten toe in een videoboodschap. Hij beloofde dat hij zal werken aan een nieuwe wet. Een agent in Burger heeft na een taxirit door Utrecht het rijbewijs van de chauffeur ingenomen. De politieman liet de taxichauffeur door de stad rijden om hem te controleren. De chauffeur reed elf keer door rood en ging een keer over de busbaan. En ook bleek dat zijn rijbewijs was verlopen. De taxichauffeur kreeg een boete van bijna 1000 euro en hij mag zijn werk niet meer doen. Sven Kramer is voor het vierde achtereenvolgende jaar wereldkampioen schaatsen bij de Allrounders geworden. De prestatie van Kramer is uniek. Nooit eerder werd iemand vier keer op rij kampioen. Irene Wust behaalde bij de vrouwen de bronzen medaille. Ze moest na vier afstanden haar meerdere erkennen in Martina Sablikova uit Tsjechië en Christina Gross uit Canada.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 De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.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 If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna yeah. dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket and the jukebox.